nieuwe dienstwapen zal leveren. Volgens de NPB zijn de politie en de bonden nooit door de minister op de hoogte gesteld van zijn keus. Bovendien hebben mensen die de wapens hebben getest een voorkeur voor een ander pistool, zegt de vakbond. De regering van Egypte heeft aangekondigd hard op te treden bij demonstraties tegen het regime van president Mubarak. Naar verwachting wordt er vandaag massaal gedemonstreerd na het vrijdaggebed. Egyptenaren eisen dat Mubarak na 30 jaar aftreedt. In Los Angeles is zangeres Gladys Horton van de Motown-groep The Marvelettes overleden. De groep scoorde in 1961 een nummer 1 hit met het nummer Please Mr. Postman. Het nummer is gecoverd door de Beatles en de Carpenters. Gladys Horton is 66 jaar geworden. Dan nog het weer. Het is vrijwel overal helder en tussen de min 3 en min 6 graden.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 Regeringspartijen VVD en CDA kunnen ook rekenen op de steun van oppositiepartijen GroenLinks, D66, ChristenUnie en SGP. GroenLinks-fractievoorzitter Sap sprak van een zware afweging, maar verwees naar de toezeggingen die zijn gedaan. Premier Rutte beloofde dat het geen militaire missie wordt. De NS gaat de informatievoorziening van het spoor voor zijn rekening nemen, schrijft minister Schultz van Hagen in een brief aan de Tweede Kamer. Nu zijn de NS en spoorbeheerder ProRail nog gezamenlijk verantwoordelijk. Maar door de informatievoorziening helemaal aan de NS over te dragen, kunnen reizigers sneller geïnformeerd worden bij grote problemen op het spoor. Ook moet binnen een bepaalde tijd informatie en alternatief vervoer voor treinreizigers zijn. Verder wil de minister de bonussen van NS-bestuurders afhankelijk maken van de prestaties van het bedrijf. Het afschaffen van de strippenkaart moet worden uitgesteld, vindt de meerderheid van de Tweede Kamer. De Kamer wil dat het kabinet...